Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De handelsoorlog tussen Turkije en de Verenigde Staten beïnvloedt wereldwijd de financiële markten. De beurzen in Azië zijn met verlies gesloten en ook op de Europese beurzen waren verliezen tot 2 De AEX-index verloor 1,6 De Dow Jones-index stond tegen 6 uur op bijna 1 verlies. De vrees dat de problemen met de Turkse lira overslaan naar andere markten worden aangewakkerd doordat Turkije de importheffing op Amerikaanse producten zoals alcohol, tabak en auto's heeft verdubbeld. Door maatregelen van de Turkse toezichthouder is wel de lira iets in waarde gestegen. Bij terreuraanslagen in Afghanistan zijn vandaag meer dan 90 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Bij een zelfmoordaanslag op een Sjiitisch opleidingscentrum in Kabul kwamen 48 mensen om. En vanochtend kostte een aanslag op een post van leger en politie in de noordelijke provincie Baklan aan 44 mensen het leven. De aanslag van vanochtend is opgeëist door de Taliban. De andere is waarschijnlijk het werk van IS. De afgelopen weken was het vrij rustig in Afghanistan, maar nu leidt het geweld weer op. In de centraal gelegen stad Ghazni wordt al dagen zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de Taliban. Mensen die in de buurt wonen van de ingestorte brug in Genua kunnen voorlopig niet terug naar huis. De kans bestaat dat een van de pilonen die nog overeind staan het begeeft. Reddingswerkers en de brandweer houden de situatie in de gaten. Zij gaan wel door met hun werk. Gisteren kwam een groot deel van de brug naar beneden. Zeker 39 mensen kwamen om het leven. Die zaten in auto's die op dat moment over de brug reden. 16 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De meesten zijn er slecht aan toe. De Italiaanse regering denkt na over een periode van nationale rouw. Het weer, vannacht 16 graden, morgen van 22 graden aan zee tot 29 in het oosten. Het is tot de avond droog, s'avonds kan in het westen een regen- of onweersbui vallen.